De Hoge Raad bepaalde vanochtend dat het internetbedrijf en de banken ABN AMRO en Goldman Sachs de beleggers hebben misleid. Voor de beleggers is nu de weg vrij om bij de rechter een schadevergoeding te eisen of een schikking te treffen. Bij de beursgang van World Online is volgens de Hoge Raad veel fout gegaan. Zo wisten de beleggers niet dat bestuursvoorzitter Nina Brink kort voor de beursgang een deel van haar aandelen had verkocht. Toen dat wel bekend werd, daalde de waarde van de aandelen flink. In Nieuw-Vennep zit sinds half november een man vast die seks met minderjarigen zou hebben gehad. Het is een 35-jarige leraar van een scholengemeenschap in Nieuw-Vennep. Voor zover bekend speelden de zaken een paar jaar geleden en had de leraar geen seks met leerlingen van de school. Justitie wil niet zeggen hoeveel mensen naar de politie zijn gestapt. Toen besloot de arrestatie naar buiten te brengen... omdat de rector van de scholengemeenschap alle ouders er een brief over had gestuurd. Sindsdien zou het erg onrustig zijn op de school. ABN AMRO, Fortis en de vakbonden zijn het eens geworden over een sociaal plan voor het personeel van de banken. Door de voorgenomen fusie van de banken zullen zo'n 8000 mensen hun baan verliezen. In het sociaal plan staan maatregelen voor de herplaatsing van werknemers als de banken gaan fuseren. De Limburgse eh, plaats Beek is in 2007 ontsnapt aan een vliegtuigongeluk zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Door een beoordelingsfout van de luchtverkeersleiding van Maastricht-Agen Airport... botste boven een dalende fokker met 20 mensen aan boord... en een eenpersoons propellervliegtuig bijna op elkaar. De luchtverkeersleider dacht dat het een propellervliegtuig, dat het een helikopter was in plaats van een propellervliegtuig. Hij stelde een vliegplan op voor een helikoptervlucht, waarna de gevaarlijke situatie ontstond. Het weer, geregeld buien, maar ook af en toe zon.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hier de hitlijst van Europa voorbij komen. 19e nog alweer van deze hitlijst. Aflevering 45. Vandaag 27 november van 2009. Deze week 18 stijgers in de lijst. Eén zitten blijven maar. En die komt er nog aan. De 17 dalers en de vier nieuwe binnenkomers hebben we gehad. Madonna Celebration na 15 weken eruit. Bob Sinclair, Shabba Ranks, Love You No More. The Freemasons, Sophie Ellis Baxter, Heartbreak, Make Me A Dancer. Kiesja met TikTok. Alle drie na 13 weken houden zij het voor gezien. Cheryl Cole, Fight for This Love. 7 eh, plaatsen stijgt zij. Daarmee stijgt zij het snelst van allemaal. Cobra Starship, Good Girls Go Bad uh, daalt er 10 en daarmee het snelst. En langs het is nog steeds David Guetta. kan Sexy Bitch staat alweer 16 weken erin. 1834, 27 november. De uitvinding van de elektromotor door Thomas Davenport. België wordt lid van de Verenigde Naties. 27 november 1945. In 1968, iets waar sommige Nederlanders nog steeds van profiteren. 27 november 1968.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 For God's sake, dear. weken lang staan de jongens van Snow Patrol alweer in de lijst van Europa. Just Say Yes. Vorige week stonden ze nog op 22. Deze week gaan zij naar nummer 16. September Because I Love You ging deze week van 21 naar 18. Dat alles in de, de vierde week dat ze erin staan. Die hoorde je hiervoor. Lady Gaga, EE, Nothing Else, I Can Say. Die eh, slaan we even over. We gaan verder met de nummer 14. Vijf plaatsen winst in de vijfde week.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 Eh, Deze week gaat hij omhoog naar 13. Britney Spears met Tree hoorde daarvoor. Die eh, ging van 19 omhoog naar 14. Tijdens Euro Breakdown kijken we ook even naar de top 10 van een ander land. Deze keer komen we terecht in Italië. Daar eh, vinden we op nummer 10 in de derde week drie plaatsen verlies voor Mina... Vagili. Nummer 9 is er dan eh, voor Carmen Consoli met Elettra. Michael Bublé met Crazy Love vinden we op 8. En nieuw winnen. Franco Bacciato in Norest Auge. Twee plaatsen verliezen is er ook voor Alessandro Amoroso. Met Senna Nuvole vinden we daar op, eh, op 6. Sting If eh, One a Winter Night. If On a Winter's Night. Zo moet ik hem zeggen. Vorige week nog op 8, deze week naar nummer 5. Reality Kills de Video Star, Robbie Williams vinden we daar op 4. Mario Diandi met F vinden we op 3. Michael Jackson, This Is It vinden we op nummer 2 in Italië. Hij zakt één plekje naar beneden. Want hij moet Elisa met Hard voor zich laten gaan. Die komt namelijk nieuw binnen op nummer 1 in Italië. Wij gaan verder met de hitlijsten van Europa. Alles dus bij elkaar. Dus ook die platen in Italië zitten ertussen. Eentje die we in Italië daar niet zo gauw in zien staan. Maar die het wel heel erg goed doet op dit moment. Dat is Mando Diao met Gloria. Zes weken lang staat hij in de lijst. En hij blijft zitten op nummer 12. Dance With Somebody dit zijn tweede grote hit in Europa. Gloria, natuurlijk over Mando Diao. Zes weken lang in de lijst van Europa. Hij blijft deze week steken op nummer 12. Op nummer 20 vinden we Ina met Hots. Eh, zes plaatsen zak zij naar beneden in de dertiende week. Alicia Keys, that Doesn't Mean Anything. Vijf weken in de lijst, vier plaatsen omhoog naar 19. September Because I Love You staat nu 4 weken in de lijst. Gaat van 21 omhoog naar 18. Pixie Lot, Boys and Girls 8 weken in de lijst. Zakkend van 15 naar 17. Snow Patrol Just CS, 3 weken in de lijst. Van 22 omhoog naar 16. Lady Gaga E1 Nothing Else I Can Say. In de 11e week zak zij 2 plaatsen naar 15. Britney Spears met Tree staat nu 5 weken in de lijst. Gaat van 19 omhoog naar 14. Michael Bublé Haven't Met You Yet. 7 weken in de lijst van 16 omhoog naar 13. Mando de hoorden we net met Gloria. Blijft er zitten op nummer 12. De Sugar Babes Cat Sexy. 8 weken in de lijst. Vorige week nog op 8. Deze week op 11. Duiken wij de top 10 in. Het is er tijd voor. De plaat die het langst genoteerd staat in dit lijst van Europa staat ook gewoon nog op nummer 10.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 Ondertussen half vijf geworden hier in Zandvoort tijdens voor het Westkust weerbericht. Er vallen nog eh, enkele buien vanavond en vannacht. En die vallen vooral langs de kustprovincies. In het binnenland klaart het af en toe op en koelt het af naar een lokale 5 graden. Later gaat het in het westen alweer regenen. De neerslag trekt morgen dan over de rest van het land heen. Eh, voor zon is eh, vrijwel geen ruimte zaterdag blijft flink waaien en bij zee kan het zelfs stormachtig weer worden. Ook zondag is het overwegend grijs en nat. Het waait flink en het wordt 8 tot 10 graden. Na het weekend wordt het rustiger en minder zacht en is eh, vooral dinsdag en woensdag weer een klein beetje ruimte voor de zon. Een blik naar buiten doet ons al vermoeden dat het druk is op de Nederlandse wegen. Klopt wel redelijk hoor, er staan aardig wat files. Je krijgt van mij de files die staan in de regio. Het is druk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Knoop Watergraafsmeer en Muiden 4. A4 Delft richting Amsterdam tussen Batuverdorp en Knopen de Nieuwmeer 2. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen en Knoopt het 12. A10 de Ring Amsterdam, Watergasmeer richting de Nieuwmeer tussen Zeeburg en knooppunt Koenplein, 6 kilometer. A10 de Ring van Amsterdam, Koenplein richting Watergasmeer tussen de afrit en Muiden en Oud-Zuid, daar staat 6 nog twee heb ik er voor je. Alle twee op de A10 Volendam richting de Nieuwmeer tussen Watergrasmeer en Knoop de Nieuwmeer 8. En de Meer richting Koenplein tussen Sloten en de Koentunnel. Daar staat nog eens 7 kilometer aan autodrop achter elkaar. Heb ik er ook nog twee flitsers voor je. Eentje op de A208. Dat is bij de werkzaamheden. Let daar vooral op, want op dit moment geldt daar een uh, eh, maximum, eh, maximum snelheid van maar 70 in plaats van de gewende 100 km per uur al daar. En er werd er net eentje doorgeweld. Op de zeeweg staan ze namelijk ook te flitsen. En daar staan ze in de parkeerhaven. Het ritme van Zandvoort. C-C-F-M. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. De hitlijst van Europa gaat ver met de nummer 9.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 Deze week gaat ze omhoog naar nummer 7. Daarvoor je JC The Empire State of Mind. Zes weken lang in de lijst van 11 omhoog naar nummer 9. De nummer 8, die is voor Robbie Williams met Bodies. Hij zakt van 3 naar 8 in zijn tiende week. Jordan Sparks, SOS, zak van 4 naar 6. En dit is Pink. Beyoncé met Radio. Zeven weken lang staat ze alweer in de lijst van Europa. Vorige week op vijf, deze week eh, gaat ze één plek omhoog naar nummer vier. Tussendoor doen we even de Nederlandse top 40. Daar opnieuw binnen Broken Tonight, Armin, eh, Armin van Buren en Van Velsen nieuw binnen op 36. Laura Jansen, You Somebody, nieuw binnen op 35. 31 is eh, One Love, David Guetta en Estelle, nieuw binnen. Deja Vu, Bob Taylor en Ina, en op 27 komt nieuw binnen Babyla, Babylala, nee Gaga. Bad Romance komt nieuw binnen op 27. Op 10 blijft staan Kaja TikTok in de vijfde week. Woman van Anouk eh, stijgt van 12 naar 9. Robbie Williams met Body zak van 4 naar 8. The Empire State of Mind, JC Alicia Keys blijft zitten op 7. Sexy Bitch, David Guetta featuring Akon blijft zitten op 6. En No Surrender van Keen gaat van 15 omhoog naar 9. Heaven met You Yet. Michael Bublé, acht weken in de lijst, van vijf naar eh, vier deze week. de Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, drie weken in de lijst, van negen omhoog naar drie. Stereo, nee, niet Stereo Love. Snow Patrol, Just Say Yes, acht weken in de lijst, blijft zitten op nummer 2. En net als vorige week is de beste van Nederland Stereo Love van eh, Edward Maya, Vicky Lugina. Dat alles in de Daar deze week dus vijf nieuwe binnenkomers. Als wij verder gaan met de top 3 van de Euro Breakdown. Dan komen we uit bij de nummer 3 inderdaad. Die halveert zijn positie, of hun positie is het eigenlijk, 6 naar 3 in de zevende week. De Black Eyed Peas, Meet Me Halfway.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 Ook deze single is gewoon weer een, een, van de mooiste die ze gemaakt hebben. Meet Me Halfway. En de hitlijst moet door. En voor Whitney Houston, een Million Dollar Bill, is dat misschien een beetje jammer. Want vorige week stond ze nog helemaal bovenaan. Oh jee, ja, deze week zak ze naar de tweede positie. 10 weken in de lijst. Ja, dan mag je dan inderdaad wel trots op zijn. Million Dollar Bill hier tijdens Euro Breakdown. CFM. buurt komen van de nummer 1 van Europa. Hoe harder die boksen in de studio hier aangaan. Dat zijn het weer geweldige platen die boven in de hitlijst staan op dit moment. Pink Funhouse op 5, Beyoncé met Radio op 4, Black Eyed Peas, Meet Me Halfway op 3 en deze ook van Whitney Houston. De Million Dollar Bill vinden we op nummer 2 deze week. Er blijft nog één plaat over. En die komt ergens uit eh, Roemenië. Edward Maya, Stereo Love. Negen weken lang staat hij in de lijst van Europa. Vorige week moest hij nog genoegen nemen met een nummer 2. Deze week is hij de beste van Europa. En die boksen kunnen nog iets harder hier.